Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental door de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot boven de 28.000. Turkije meldt ruim 24.000 doden, Syrië zeker 3500. Maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. De VN denkt dat het dodental zal verdubbelen. In het rampgebied zijn gisteren nog een aantal overlevenden onder het puin vandaan gehaald... onder wie een aantal baby's voor de Nederlandse reddingswerkers in Turkije wordt vandaag de laatste zoekdag. Ze worden fysiek en mentaal steeds vermoeider. Ook slinken de kansen dat er nog overlevenden worden gevonden. Boven het noorden van Canada is gisteravond een onbekend object uit de lucht geschoten door een Amerikaanse straaljager. Dat gebeurde na goedkeuring van de Canadese premier Trudeau en president Biden. Volgens Canada had het object de vorm van een cilinder... en was het kleiner dan de Chinese ballon die vorige, vorig weekend uit de lucht werd geschoten. Amerikanen zeggen dat daarmee werd gespioneerd, maar China ontkent dat. Vrijdag werd er bij de Amerikaanse staat Alaska ook al een onbekend object neergehaald. Bij een steekpartij in een huis in Etteleur is gisteravond een man zwaar gewond geraakt. Een vrouw raakte licht gewond net als één van de twee verdachten. ze werden in het huis aangehouden. Een voorbijganger waarschuwde de politie omdat hij iemand op een verdachte manier uit het huis zag komen. Voetbal in de eredivisie heeft PSV gisteravond eenvoudig gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven werd het 6-0, NEC Cambuur bleef 0-0 en Fortuna won met 0-1 bij FC Emmen. Voor de ploeg uit Sittard scoorde de Turkse international Uskayoub de beslissende treffer. Fortuna met een Turkse eigenaar speelde met Giro 555 op het shirt om aandacht te vragen voor de bevingen in eh, Syrië en Turkije. Het weer nog, de dag begint mistig, grijs ook. Later op de dag af en toe zon, het blijft droog.